Op tientallen plaatsen zijn huiszoekingen verricht en daarbij zijn enkele verdachten gearresteerd. De actie in Brabant en Limburg staat onder leiding van het landelijk parket. Een woordvoerder wil in het belang van het onderzoek verder geen details geven. De verdachte van een zware mishandeling in Breda heeft zich bij de politie gemeld nadat hij herkenbaar in beeld was gebracht in een opsporingsprogramma op tv. De man wordt ervan verdacht dat hij een 33-jarige man in elkaar heeft geslagen in het uitgaansgebied van Breda. Het slachtoffer brak zijn neus en liep een gekneusde kaak op. Het gebeurde al op 1 juni, maar de beelden zijn vorige week vertoond. Toen was de verdachte nog niet herkenbaar. Omdat de verdachte zich niet meldde, zijn ze gisteravond opnieuw vertoond... en de dader was nu wel herkenbaar in beeld. De daders van een andere recente mishandeling in Eindhoven... kregen uiteindelijk minder straf van de rechter... omdat ze herkenbaar in beeld waren gebracht. Bij de provincie Zeeland zijn zo'n 2000 bezwaren ingediend tegen de ontpoldering van de Hetwiegepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn volgens de provincie ook enkele positieve reacties. De komende maanden wordt bekeken of het voorlopige ontwerp... na aanleiding van de ingediende bezwaren moet worden aangepast. In januari moet er een definitief voorstel zijn. Tegenstanders van het onderwaterzetten van de Hetwiegepolder vinden dat er al genoeg landbouwgrond verloren is gegaan. De ontpoldering zou in 2016 van start moeten gaan. De Italiaanse politie heeft zeven bemanningsleden opgepakt van een visserschip dat gisteren voor de kust van Sicilië vastliep. Ze zouden vluchtelingen die op de boot zaten gedwongen hebben van boord te gaan om weer los te komen van de zandplaat. Daarbij werden knuppels en messen gebruikt en 13 vluchtelingen zijn verdronken. Het weer. Volop zon, in het zuiden mogelijk wat bewolking. Een stevige oostenwind, langs de noordkust zelfs krachtig. En 14 tot 17 graden. Dit was het en... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat 6 kilometer file op de A2 Amsterdam-Utrecht... tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel. Dat heeft te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de tunnel. De parallelbaan is wel weer open, de hoofdrijbaan nog niet. Omrijden dus vanaf knooppunt Holendrecht, dat kan via Hilversum.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 Go feel the vibration that takes me away. Me people stand up to fight desperation as we're raising, raising until the break of day. comes down. If I give it up, cause we're rising up like the sun. So hold on, I will lift you up. We can tear it up, feeling love around when the sun comes down. If I give it up, cause we're rising up like the sun. share my dream. No fussing, no fighting. Me love light keep shining all of the way. Hey. Me people get up to join this foundation as we're raising, raising until the break of day. has come to gather the rainbow colors. Open up your heart, you will see we can. Hold on, hold on. hold on. The road is clear. So gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place. I will. Keep on living up, we we're rising up like the sun. Like the sun.